Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Unie heft zijn sancties tegen Libië voor een deel op. De bevroren tegoeden van 28 bedrijven worden vanaf morgen vrijgegeven, zei EU-buitenlandchef Ashton, kort voor het begin van een Libië-top in Parijs. De tegoeden zijn van onder meer havenbedrijven, banken en de energiesector. De maatregel moet de nieuwe machthebbers in Libië helpen om de stilgevallen economie weer op gang te krijgen. De sancties waren op 28 februari ingesteld. Het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, BING, doet aangifte van laster tegen oud-burgemeester Verven van Schiedam. Op verzoek van de Schiedamse gemeenteraad deed het bureau onderzoek naar de oud-burgemeester. In het onderzoeksrapport staat dat Verven zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik. De oud-burgemeester noemde het een zeer onprofessioneel en eenzijdig onderzoek. Volgens Bing bezoedelt Verve de integriteit van het bureau. De eigenaar van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl moet die binnen twee weken overdragen aan de staat. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de Nederlandse overheid had aangespannen. De huidige eigenaar registreerde de domeinnaam in maart 2010, ruim een half jaar voordat Rutte premier werd. Wie de naam van de website intikt, wordt doorgeleid naar een klokkenluidersite. De rechtbank in Haarlem noemt dat misbruik van Ruttes naam. Een man van 46 uit Den Bommel moet drie jaar de cel in voor ontucht met jongens en voor het maken van kinderporno. Hij kreeg van de rechter ook een jaar voorwaardelijk. De politie kwam hem op het spoor tijdens het onderzoek in de Amsterdamse zedenzaak. Op foto's van kinderporno was op de achtergrond een glas in loodraam te zien van een kerk in Den Bommel in Zuid-Holland. Op de computer van de man stonden 85.000 foto's en 7.000 filmpjes van misbruik van een vijfjarige pleegzoon en een jongen van 12 uit Den Bommel. De man moet zich laten behandelen en mag nooit meer met kinderen werken. Hij was jeugdhulpverlener in de regio Rijnmond. Het weer. Zonnig, maar ook wolkenvelden bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Soest en Eembrugge 2 kilometer. Tot zover de verkeers.